5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie is niet van plan extra te controleren op snelwegen... als de maximumsnelheid omlaag gaat naar 100 km per uur. Een woordvoerder zegt niet de mensen en middelen te hebben voor extra controles. Ook wordt er volgens de politie nu al relatief veel gecontroleerd. De politie en andere betrokken partijen onderzoeken nog wel... of er technische oplossingen zijn om de controles uit te breiden. 300 gezinnen die door de Belastingdienst werden verdacht van fraude met toeslagen... hebben recht op schadevergoeding. Dat zegt een commissie onder leiding van oud-minister Donner. Volgens de commissie was de Belastingdienst te streng en vooringenomen. De gezinnen kwamen daardoor in grote financiële problemen. Waarschijnlijk zal het kabinet het advies van de commissie Donner overnemen. VDL Netcar heeft een nieuw contract met BMW gesloten. Daardoor worden er ook na 2022 auto's voor BMW gebouwd in de fabriek in Born. In elk geval de opvolger van de huidige BMW X1 en mogelijk ook andere modellen. VDL Netcar praat ook nog met andere merken. Volgens VDL Netcar is de opdracht heel belangrijk voor het bedrijf en voor de werkgelegenheid. Accountantskantoren maken nog altijd fouten bij het controleren van jaarrekeningen... blijkt uit een steekproef van de Autoriteit Financiële Markten. De toezichthouder bekeek 14 controles en daarvan waren er 12 onvoldoende. De toezichthouder richtte zich in de steekproef op vijf grote accountantskantoren... maar niet de vier allergrootste. Daarover verschijnt volgend jaar een rapport. In Denemarken zijn twee mannen opgepakt voor het vernielen van Joodse graven afgelopen weekend in Jutland. Een van de verdachten is de leider van een neonazi-organisatie. Ze geven toe dat ze s'nachts tientallen Joodse graven met groene verf hebben beklad en een aantal grafstenen hebben gebroken. Het weer, bijna overal droog, vannacht in het binnenland mogelijk vorst aan de grond, morgen opnieuw bewolkt en een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht eh, tussen Maars en Knoop ouderijn 7 kilometer file. 8 kilometer op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen. 9 kilometer langzaam rijden op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Knoop de Hoek en Roelof Aansveen. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam een half uur vertraging tussen Knoop het Raasdorp en de aansluiting met de A10. A7 Zaandam richting Hoorn tussen Zaandam en Purmerend een kwartier vertraging 9 kilometer file.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 It's, it's the tale of, of dance radio. Dance radio. And it continues. Yeah! Oh, yeah! Now. now nightfall. Oh. Me at you. Yeah. Appreciate the love. Now let's show the whole world how to have a good time. <laughs> Everybody's working hard for the weekend. And we're spending it all, yeah. When tomorrow comes, you know you can sleep in. So you know that it's on, baby. Do what you wanna do, go where you wanna go wanna move. Everybody, body, drink what you wanna drink. Step how you wanna step. Love who you wanna love this night a night to remember. Come on, get off the wall. Doing anything you want, it's your pleasure. We can go all night long, baby. Do what you wanna do, go where you wanna go, move how you wanna move. Everybody, everybody, drink what you wanna drink, step how you wanna step. Come on, love who you wanna love. things that are wrong, making them feel right. That's right, you can bet, you can bet. You just say that you won't, but you will, and I know just what you wanna feel. You can bet, you can bet. I'll take away that depression with sweet lust, hot passion, and deep pressure. I'm a good time girl, you can bet that. Little thing between your legs, I'ma whip that. no, I won't sweat that, but I get that. Matter of fact, lay back, let me lick that. Let me flip, flip, play with that little kitten. Mama, there's no point, don't fight the feeling. There's absolutely nothing wrong with a little sinning. You can't change a player game in the ninth inning.